In een van die gevallen oordeelt de jury hem volledig schuldig. Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken. Twee jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel... vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-beweging. Zanger Terry Hall van de Britse ska-band The Specials is overleden. De groep brak in 1979 door met de single Gangsters... en daarna hadden ze hits met A Message to You Rudy en Ghost Town... De band noemt Hall een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers... die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. In 1981 verliet Hall samen met twee anderen de groep na een conflict. Uiteindelijk kwam er in 2008 een reunie... en afgelopen zomer speelden de specials nog in Nederland. Terry Hall stierf na een kort ziekbed. Hij was 63 jaar. België zal voorlopig geen excuses aanbieden voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na twee jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat twee partijen op het laatste moment hun steun introkken... na berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Koning Filip zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Dylan van Baarden en Annemiek van Vleuten zijn gekozen tot de Nederlandse wielrenners van het jaar. Op het wielergala in Den Bosch kregen ze hun trofee digitaal overhandigd... omdat ze op trainingskamp zijn. Van Baarden won dit jaar onder meer Parijs-Roubaix... Van Vleuten werd onder meer wereldkampioen op de weg... en won de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta.